Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor treinreizigers. Er zijn waarschijnlijk komende tijd geen spoorstakingen meer. Na lang onderhandelen zijn ze eruit. De NS heeft met vakbonden een nieuwe CAO voor treinpersoneel afgesproken. Voor de zomer liepen de gesprekken niet lekker en waren er meerdere stakingsdagen. Dit keer is het dus wel gelukt. Ze zijn eruit gekomen. NS-personeel wilde onder meer een beter salaris en fijnere werkroosters. Let op als je wel eens een QR-code scant op bijvoorbeeld een menukaart of betaalpagina. 1 op de 10 mensen gaat er wel eens de mist mee in en wordt via zo'n code opgelicht. Ze komen dan op een nepsite. ABN AMRO heeft er onderzoek naar gedaan, is te lezen in het AD. De meeste mensen weten niet hoe je een QR-code veilig kan gebruiken. Experts zeggen dat je altijd goed op moet letten naar welke site je wordt doorgelinkt... en waarschuwen dat je nooit zomaar gegevens moet invullen. Een fietser in Den Haag heeft gisteravond een verkeerde afslag genomen. De vrouw belandde op de A12. Op dashcambeelden is te zien dat ze een beetje verbaasd om zich heen kijkt... terwijl er auto's voorbij razen. Een automobilist volgde de vrouw en probeerde haar met waarschuwingslichten duidelijk te maken... dat ze op de verkeerde weg zat. De politie was ook gebeld, maar voordat agenten kwamen was ze al van de weg. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En inwoners van Enschede konden gisteravond voor een prikkie de stad op hun lichaam laten vereeuwigen. Enschede bestaat 700 jaar en daarom konden mensen voor 7 euro een tattoo laten zetten. Ik ben voor het logo gegaan in het rood. Ja, het is toch Enschede. Ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid ik woon hier, dus ik ga ook nooit meer weg. Ik eh, vond het logo van Enschede heel mooi, dus ik denk, ehm, die wil ik er wel bij in hebben. En voor de rest gewoon eigenlijk de gebouwen die een beetje bekend staan eh, in Enschede. De tattoo zat de hele dag ramvol en dat is misschien ook wel begrijpelijk. Normaal kosten de tatoeages tussen de 100 en 150 euro. Het weer nog. De dag begint bewolkt met vooral in het noorden kans op een beetje regen. Later zijn er steeds meer opklaringen met ook zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot max 25 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de AGB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A7, Horen richting Zaanstad... tussen de afgetaan van Hoorn en Purmerend Zuid... 8 kilometer file met wel een uur extra reistijd. Er heeft een auto in brand gestaan.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 Dat meldt vakbond FNV. De partijen hebben onder meer afgesproken dat de lonen dit jaar met 4% stijgen. Volgend jaar komt er nog 3 tot 3,5% bij. Als er tot een ontmoeting komt tussen de presidenten Trump, Poetin en Zelensky... dan is die mogelijk in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Trump heeft erover gesproken met de Hongaarse premier Orbán. Bij een aanslag op een moskee in het noorden van Nigeria zijn zeker 27 mensen gedood. Gewapende bendeleden bestormden het gebouw tijdens het ochtendgebed. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden kans op regen. Smiddags verschijnt de zon met temperaturen van 21 graden op de Wadden... tot 25 graden in Brabant en Limburg. Dit is ZFM. op mijn oren. Zaad zilveren klokjes horen.